Blijf niet hangen, recht naar huis toe. Spreek met twee woorden, stel je netjes voor. Eet zoals het hoort en zeg u, u, u. yourself in it.